Ze woonde samen in een hoeske. Zij was wat stief van remedie. Toch kon ze zo kal nu verrennen. In vleutje hoeske achter die de waren al lang de deur Toch kwam ze ook nog op tosti. En moest die ze tovervrouwen, die in ze op moed waar de zee. Het het nog nooit, nog nooit zo donker werd, of het werd altijd wel Zes honger en een olle zegen. Een zwientje op tok en kankelaat. En twee door een over het lontje. En in huil op onbidaan. Zien alle leven haar arbeid. En moeke middag acht kinderen toe biezemedag al vroeg aan het maaien. En pas om elken stiet bij hoes. Het het nog nooit, nog nooit zo donker west, Of het werd altijd wel weer licht. Town opens een dag in december kreeg opa het zomer zo benauwd. Zijn dochter brengt binnen staat Oostata, omdat ze het eigenlijk nooit vertrouwt. En aan het oog is overleden, het mij verdolske zo bevroot. Misschien was beter alles best drie week loten was ze dood. Het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. Het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd de dode dijen uit vertrekken. Waan bij de woont zich Ze rusten zacht door op het kerkhof, vlak bij het hoeske achter die. Het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. Het het nog nooit, nog nooit zo donker was, of het werd altijd wel weer licht.